Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De militie heeft meer details bekendgemaakt over de man die in Las Vegas 59 mensen doodschoot. De schutter had in totaal 47 vuurwapens. Een aantal daarvan had hij voorzien van een bumpstok. Dat is een opzetstuk waardoor hij er net zo snel mee kon schieten als met een mitrailleur. In het hotel waar hij zich had verschanst had hij verschillende camera's opgehangen. Daarmee kon hij zien of de politie al in aantocht was. Verder doet de politie naar verluid onderzoek naar een overboeking die de schutter had gedaan. In de dagen voor zijn daad zou hij 100.000 dollar hebben overgemaakt naar de Filipijnen. De militaire vakbond AFNP vindt dat nog eens moet worden bekeken of de missie in Mali wel moet worden verlengd. Als de veiligheid te wensen overlaat, moet het besluit misschien worden teruggedraaid, zei AFNP-voorzitter Snels op tv bij Pauw. Ze noemde het aftreden van minister Hennis vanwege het dodelijke mortierongeluk vorig jaar de enige verstandige keuze die ze kon maken. Er moeten volgens de vakbond snel structurele veranderingen bij Defensie komen. De afgelopen jaren gingen politieke belangen steeds boven de veiligheid van het personeel, zei Snels. Ze wees erop dat er over meer kritische rapporten zijn verschenen. Catalonië zal zich nog deze week of uiterlijk begin volgende week onafhankelijk verklaren. Dat zegt de Catalaanse regiopresident Puigdemont in een gesprek met de BBC. Als de Spaanse regering ingrijpt en de Catalaanse regering opzij zet... zou dat volgens Puigdemont een fout zijn die alles zal veranderen. Ongeveer tegelijkertijd haalde de Spaanse koning Felipe fel uit naar de Catalaanse regering... vanwege het doorzetten van het referendum afgelopen zondag... De koning verweet het regiobestuur een ontoelaatbaar gebrek aan loyaliteit. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog, minima tussen 8 en 13 graden. Overdag veel bewolking, maar vooral in het zuiden ook wat zon.